En dit was mijn 23e nieuwjaarsdienst. Er kwamen drie mensen met oogletsel binnen, maar hun verwondingen vielen mee. Een vierde slachtoffer wordt nog overgeplaatst vanuit een ander ziekenhuis. De Faber schat dat er in heel Nederland geen honderden, maar slechts tientallen mensen gewond zijn geraakt aan een oog. De Faber zegt dat dat komt doordat mensen geen vuurwerk mochten afsteken... en hij pleit voor behoud van het vuurwerkverbod. In de Europese hoofdsteden is de jaarwisseling rustig verlopen. In onder meer Parijs, Berlijn, Brussel, Stockholm en Kopenhagen... waren geen vuurwerkshows en andere evenementen... waar normaal veel mensen op afkomen. In Berlijn was nog wel veel vuurwerk te horen en te zien... maar was het volgens de politie toch uitzonderlijk rustig. In Parijs gaf Jean-Michel Jarre een concert in een virtuele Notre-Dame... en verzorgde DJ David Guetta een show voor het Louvre. Bij die shows was geen publiek. In Amsterdam werden vijf mensen aangehouden die met met vuurwerk naar de politie hadden gegooid. Bij het karbitschieten in Jouren in Friesland is grote schade ontstaan aan een hotel. Op een filmpje bij RTL Nieuws vertelt de eigenaar dat er vlakbij een karbitkanon werd afgeschoten. Van het hotel sneuvelden de ramen en raakten de kozijnen ontwricht. Achter die ramen stonden hotelgasten te kijken. Dit is gewoon echt een regelrechte aanslag. Morgen gaan we ook aangifte doen. Ik denk van uh, poging tot eh, doodslag echt niet normaal. Niemand in het hotel in Jouweren raakte gewond. En het weer nog op een aantal plaatsen is kans op dichte mist en gladheid. In het noordwesten een enkele bui. Verder droog en in de middag wat zon. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen vrij zonnig en droog en een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Amsterdam Sloten zijn nog steeds twee rijstroken dicht.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 All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she says she done with me burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had tripping. got the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. A rock star, pack up doors, tipping walls, hey. Add up golf, finish dogs, and expose, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wings shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name can't be no sucker ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we counting up every day. Getting hot talent in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitches they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, I'm off the juice, coding got me tripping. naar een andere stad. Ik heb als ik het goed heb nog één kaart van de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het oogziekenhuis in Rotterdam was het een veel rustiger jaarwisseling dan anders. Oogarts De Faber zegt dat hij het in zijn 23 jaar in het ziekenhuis nog nooit zo rustig heeft gehad. Hij pleit voor behoud van het vuurwerkverbod. Op meerdere plekken in het land kregen hulpverleners te maken met agressie. In Amsterdam Nieuw-West werden vijf mensen aangehouden... die met vuurwerk naar de politie gooiden. Niemand raakte gewond. Koning Willem-Alexander nam vannacht een kijkje in het Westeinde ziekenhuis in Den Haag. Daar hoorde hij van artsen dat het betrekkelijk rustig was. De koning ging ook langs bij het regionaal crisiscentrum en bij een politiebureau. Dan is weer nog. Eerst nog kans op dichte mist en gladheid. In het noordwesten een bui. Verder droog en vanmiddag wat zon. En het wordt 3 tot 6 graden. run away with me, I know a galaxy and I can take you for a I had a premonition that we fell into a rhythm the music one of the greatest, ain't no debating on it.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 zoete lolly. Nummertel halt! die ga je likken als een borrekooi. Je dikke Janis, die bulken uit je natte hemd. Ik geef je alles tot mijn laatste cent. En pak die wortel mijn been, de kniel die op tilt. Dan komt die stok voorbij, dat jij je Christmas jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.